Vijf uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het aantal Nederlandse patiënten met corona op de intensive care is gedaald tot 507. Dat zijn er 34 minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Ook liggen er minder mensen met andere klachten op de IC's. Met deze afname is de landelijke IC-bezetting nu op het normale niveau. Enkele dagen na de versoepeling van de coronamaatregelen in Duitsland... neemt de verspreiding van het virus daar weer toe. De reproductiegraad, dat is het aantal mensen dat wordt besmet door een coronapatiënt... is tot 1,1 gestegen. Als dat getal boven de 1 uitkomt, neemt het aantal infecties weer toe. Het aantal nieuwe besmettingen steeg in Duitsland de afgelopen 24 uur met 676 naar ruim 169.000. In Achterdremt, bij Doetinchem, is een drugslaboratorium opgerold waar crystal meth werd gemaakt. Volgens de politie lag er naar schatting voor 10 miljoen euro aan drugs en halffabrikaten. Als alles was verkocht, dan zou dat veel meer dan 10 miljoen hebben opgeleverd. Het drugslab was vol in bedrijf. De politie heeft drie verdachten aangehouden. Een Colombiaan, een Mexicaan en een man uit de Verenigde Staten. De Duitse politie heeft een man aangehouden voor het vernielen van meerdere winkels van Duits-Turks eigenaren. De man gooide stenen door ruiten en stak één winkel in brand. Zes mensen raakten gewond. De man heeft bekend. Als motief gaf hij aan dat hij Turken haat. Hij is zelf ook van Turkse afkomst. Wielrenster Anna van der Breggen stopt na volgend jaar met fietsen. Ze wordt na haar afscheid ploegleider. De 31-jarige van der Breggen werd in 2018 nog wereldkampioen... en fietste twee jaar eerder naar het goud op de Olympische Spelen. Ze wil haar Olympische titel nog wel gaan verdedigen. Het weer, toenemende bewolking en in het zuidoosten wat buien met kans op onweer. Het koelt flink af door een stevige koude wind uit het noorden.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 Leave me alone, make I live my life. Leave me 106.9. Straks meer. 4 Maar nu eerst het NOS nieuws van...